ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam krijgt een man van 19 een gevangenisstraf van 9 jaar en tbs. De schietpartij was vorig jaar op een pleintje en ging waarschijnlijk om een duur gestolen horloge. Veel buurtbewoners hoorden de knallen. In eerste instantie dachten we dat het eh, vuurwerk was, maar al snel bleek dat er eh, een schietpartij eh, aan de gang was. We zagen allemaal mensen wegrennen en uh, ja, werd op een gegeven moment duidelijk wat er aan de hand was. Het is een denk, vuurwerk kan niet. En later hoor je, je allemaal sirenes. Tijdens de schietpartij werd Akram El Idrisi van 21 per ongeluk geraakt. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Mensen in Noorwegen blijven vandaag binnen omdat ze bang zijn voor storm Hans. Het Noorse KNMI heeft code rood afgegeven vanwege flinke wolkbreuken met overstromingen en modderstromen. En dan komt er nog een gevaar bij, vertelt onze correspondent. Want het gaat helemaal mis bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van het land. Eh, wat er gebeurt is, is dat de sluizen niet goed zijn opengegaan, waardoor eigenlijk al dat regenwater van de storm wordt vastgehouden op dit moment. Dat loopt nu de energiecentrale in. Die werkt dus ook niet meer. Het personeel is de controle kwijt. Eh, en ondertussen is eh, Defensie ter plaatse om eventueel de dam deels op te blazen. Of daar in ieder geval een gat in te maken. Waardoor al dat water weer weg kan lopen. En dat zou dan weer een grote vloedgolf kunnen veroorzaken. Uh, stroomafwaarts. Niet alleen in Noorwegen en Zweden hebben ze last van extreem weer. Ook in Finland en Estland, Letland en Litouwen gaan het tekeer. Op een bungalowpark in Ros in Brabant is een huisje ontploft. Een man raakte daar gewond aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verbleef samen met zijn vrouw en kind in de bungalow. Het is niet bekend waardoor die explosie is ontstaan. De Big Bazaar is weer een stapje dichter bij een faillissement. De koopjeswinkel heeft op meerdere plekken problemen om de huur te betalen. De verhuurder van een van de winkels in Goes stapt nu naar de rechter om het bedrijf failliet te laten verklaren. In de hoop dat hij zijn achterstallig huur alsnog krijgt. Het weer lekker zonnig, 20 tot 23 graden. En ook morgen is het aangename mix van zon en wolken. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 24.